uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap onderzoekt een bewering van Oekraïne... dat er een raket over een kerncentrale is gevlogen. Als dat inderdaad is gebeurd, dan is volgens IAEA-chef Grossi... sprake van een zeer ernstig incident. Oekraïne heeft bij de atoomwaakhond gemeld dat er op 16 april... een raket over een kerncentrale in het zuiden van het land vloog... Als die raket daar was neergekomen, dan had dat volgens Grossi mogelijk kunnen leiden tot een nucleair ongeluk. Bewoners van de flat in Beeldhoven, die vorige week deels instortte door twee gasexplosies, kunnen de komende weken niet naar huis. Het complex is voorlopig onbewoonbaar omdat er geen gas, water en stroom is. Mogelijk moet het gebouw zelfs worden gesloopt. Johan Derks heeft gisteravond in de uitzending van Vandaag Inside... geen excuses aangeboden voor het misbruikverhaal dat hij dinsdag vertelde. Talpa kondigde gisteren aan dat hij dat wel zou doen. Wel zei Derksen dat hij alle ellende rond het programma heeft veroorzaakt... door het verhaal over de kaars naar eigen zeggen onvoorbereid... en op een te smeuïge manier te vertellen. Ik ben uitgegleden en dat is dom, zei hij. Derksen zei ook te stoppen met de talkshow. Of hij dat doet is onzeker. De presentatoren hebben al vaker gezegd dat ze ermee stoppen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de, het afgelopen jaar opnieuw kleiner geworden. Volgens het CBS lag het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen vorig jaar 13% lager dan dat van mannen. Tien jaar geleden was dat nog 18%. Bij een undercover-operatie van de Amerikaanse politie... is de premier van de Britse Maagdeneilanden gearresteerd. Ook de havendirecteur van de Caribische eilandengroep zit vast. De twee zouden hebben geprobeerd om cocaïne te smokkelen... en de opbrengsten ervan wit te wassen. Het weer. De dag begint bewolkt. In de loop van de middag wat zon. En dan wordt het 11 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 De loonkloof tussen mannen en vrouwen is het afgelopen jaar opnieuw kleiner geworden. Volgens het CBS lag het gemiddelde bruto uurloon van vrouwen 13% lager dan dat van mannen. Tien jaar geleden was dat nog 18%. Bewoners van de flat in Beeldhoven die vorige week deels instorten, kunnen de komende weken niet naar huis. Het complex is voorlopig onbewoonbaar omdat er geen gas, water en stroom is. Mogelijk moet het gebouw worden gesloopt. Bij een undercover-operatie van de Amerikaanse politie is de premier van de Britse Maagdeneilanden gearresteerd. Hij zou met de havendirecteur van de Caribische eilandengroep hebben geprobeerd om cocaïne te smokkelen en de opbrengsten ervan wit te wassen. Het weer, eerst bewolkt, in de loop van de middag wat zon en dan wordt het 11 tot 16 graden. time getting back. Oh, I thought we left that back in high school. The way you got me waiting here for you.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 I'll say it once again. In case you missed it. I'm Doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.